Het KNMI waarschuwt wel dat het met uitzondering van het zuidwesten in het hele land lokaal glad kan zijn door bevriezing en sneeuw. Op de snelwegen zijn er geen problemen. Doordat er maar weinig verkeer is, zijn nergens files ontstaan. Ook op het spoor zijn er geen problemen. In Rome heeft een vrouw gisteravond paus Benedictus omvergetrokken. Dat gebeurde bij het begin van de traditionele nachtmis in de Sint-Pieterskerk. Terwijl de paus naar het altaar liep, klom de vrouw over een hek, rende op de paus af en trok hem omver. Ze werd direct overmeesterd. Het Vaticaan heeft bevestigd dat de vrouw ook vorig jaar probeerde om bij de paus te komen tijdens de nachtmis. De vrouw is 25 jaar en heeft de Zwitserse en Italiaanse nationaliteit. Bij het incident van gisteravond raakte een Franse kardinaal gewond. Hij brak zijn been. Met enige vertraging heeft de paus alsnog de nachtmis opgedragen. In Duitsland zijn bij een brand in een huis zeker vijf mensen omgekomen. Het vuur woedde in de plaats Una, niet ver van Dortmund. Er wordt rekening mee gehouden dat er in de woning nog meer slachtoffers liggen. Bij de brand zijn een man en een vrouw gewond geraakt. Wie de slachtoffers zijn is nog niet bekend. En ook weet de Duitse brandweer nog niet waardoor de brand is ontstaan. In Artis is het nijlpaard Tanja doodgegaan. Ze was met haar 49 jaar het oudste nijlpaard van Nederland. En een van de meest markante bewoners van de dierentuin. De afgelopen week was al duidelijk dat het niet goed ging met Tanja. Ze had onder meer huidproblemen. Na overleg met een dierenarts is besloten om Tanja in te laten slapen. Het weer, het is bewolkt en er valt natte sneeuw of sneeuw. In de loop van de dag gaat vanuit het westen de neerslag over in regen. De temperatuur ligt eerst rond het vriespunt en loopt vanmiddag op naar 3 graden in het oosten en 5 graden aan zee.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 Het zijn de laatste donkere dagen van het jaar. Dus is het weer tijd voor de winterse 50. Want ook dit jaar zenden wij hem uit. Winter in America is cold. A long December. In De hitlijst met de allergrootste kerst- en winterhits aller tijden.